Straks geldt dat ook voor discriminatie van transgenders en transseksuelen. Nu is mishandeling van bijvoorbeeld een transgender nog geen grond voor een hogere strafeis, maar vanaf 1 januari wel. De Britse premier May is op weg naar Berlijn... voor overleg met bondskanselier Merkel over de brexit. Vanochtend had ze in Den Haag een werkontbijt met premier Rutte. May hoopt op extra toezeggingen. Nu duidelijk is dat het parlement in Londen... het brexitakkoord met de EU niet steunt. Later gaat May ook nog naar Brussel... voor overleg met president Tusk van de Europese Raad... en Europese commissievoorzitter Jonker. Zowel Tusk als Jonker heeft gezegd... dat er niet meer over de brexit-overeenkomst kan worden onderhandeld. Volgens Jonker is er alleen op bepaalde punten ruimte voor opheldering. De acties van de gele hesjes in Frankrijk kunnen niet meer rekenen op steun van een meerderheid van de bevolking. Dat blijkt uit een peiling van een Franse tv-zender. 54 van de Fransen vindt dat de blokkades en demonstraties moeten stoppen. Tweederde van de Fransen geeft wel aan nog achter de doelstellingen van de gele hesjes te staan. Een van de twee Amerikanen die eind augustus werden neergestoken... bij de aanslag op Amsterdam Centraal... heeft daar een dwarslesie aan overgehouden. Zijn advocaat zei bij de proforma-zitting, in het begin van de strafzaak... dat zijn cliënt mogelijk de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Het andere slachtoffer werd in zijn arm gestoken... en functioneert nog niet goed. In verband met de ongeregeldheden in Eindhoven bij de intocht van Sinterklaas zijn nog eens zes mensen opgepakt. Bij de intocht op 17 november bedreigden PSV-supporters en anderen betogers van Kickout Zwarte Piet. Op de dag zelf pakte de politie in Eindhoven ook al zes mensen op.